Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voltallige Tweede Kamer wil een debat over de veiligheid van kroongetuigen... na aanleiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum vanmorgen. Minister Grapperhaus maakte vanmiddag al bekend dat hij een speciaal team heeft opgericht... om de veiligheid van advocaten en rechters te garanderen. In het team zitten mensen van het OM en de politie... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft de leiding. Dirk Wiersum werd vanochtend vroeg op straat geliquideerd. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. President Trump gaat de sancties tegen Iran opnieuw verhogen. Dat schrijft hij op Twitter. Het zou de tweede keer zijn deze maand. Er gelden al strenge economische en militaire beperkingen tegen Iran. Wat erbij komt nu heeft Trump niet bekendgemaakt. Hij gaf ook geen reden voor de sancties... maar de stap volgt een aantal dagen na aanvallen op Saoedische olieinstallaties. Volgens de VS zit Iran daarachter. Iran ontkent en zegt dat het een conflict wil vermijden. De Sjiïtische Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Dat geloven de Amerikanen niet. In Schravendeel, ten zuiden van Dordrecht, zijn in een akker ongeveer 200 landmijnen gevonden. Uit de Tweede Wereldoorlog zijn ze volgens deskundigen. Deskundigen zeggen ook dat het opmerkelijk is dat zo'n fonds nu nog wordt gedaan. De mijnen zijn er waarschijnlijk door de Duitsers gelegd. Het is nog onbekend wat ermee gaat gebeuren. KLM heeft vandaag 24 vluchten geannuleerd vanwege een staking van een deel van het grondpersoneel. Het is de derde keer dat er medewerkers staken. Vanmiddag is 4 uur gestaakt, de staking is nu achter de rug. Vakbond FNV eist onder meer 8% meer loon in twee jaar. Het weer, af en toe zon, meest droog. Alleen in het noorden af en toe een buitje.